Gert Kluk met het NOS-journaal. De coronamaatregelen die het kabinet vanavond aankondigt... voor zes regio's in de Randstad, waar het aantal besmettingen sterk oploopt... gaan zondagavond om 6 uur in. Dat melden bronnen aan de NOS. Gisteren werd bekend dat het aantal mensen dat aanwezig mag zijn in een zaal... zoals feestlocaties wordt teruggebracht van 100 naar 50. En vandaag is duidelijk geworden dat de begrafenissen, huwelijken, demonstraties... en bepaalde voorstellingen worden uitgezonderd van de 50-personenregel. Vanavond om 7 uur geven premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie... waarin de maatregelen voor de regio's officieel bekend worden gemaakt. Het Eurovisie Songfestival gaat volgend jaar hoe dan ook door... maar welke vorm het krijgt hangt af van de ontwikkelingen rond corona. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt in Ahoy in Rotterdam. Er liggen vier scenario's op tafel. In het beste scenario wordt het een normaal festival met duizenden toeschouwers. En dit is alleen haalbaar als er op tijd een coronavaccin is... of als er betrouwbare sneltesten op de markt zijn. In de andere drie scenario's gaat het om minder publiek en deelnemers... die mogelijk niet live optreden, maar via een lijnverbinding. In het uiterste geval wordt het een songfestival zonder publiek. De finale van het Eurovisie Songfestival is volgend jaar op 22 mei. Tegen drie mannen is een levenslange celstraf geëist... voor een viervoudige moord in Enschede in 2018. Het OM mag bewezen dat ze de vier mannen van dichtbij hebben doodgeschoten... in een shop waar spullen worden verkocht voor het kweken van wiet. Justitie spreekt van moord in vereniging. De verdachten wilden tijdens het proces niet zeggen. Maandag komt de eis tegen drie medeverdachten. China heeft hard uitgehaald naar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo... die tijdens een bezoek aan Suriname zei dat China zich schuldig maakt aan roofkapitalisme. Suriname en China onderhouden nauwe betrekkingen. De Chinese ambassade in Suriname zegt dat China ongegrond hard wordt aangevallen. Het weer zonnig met val in het zuiden wat sluierbewolking.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 Eh, Sinterklaas-intocht in Zandvoort gaat dit jaar niet door. Het Sinterklaascomité heeft helaas de moeilijke beslissing moeten nemen... om de Sinterklaas-intocht in Zandvoort dit jaar af te gelasten. De Sinterklaasintocht in Zandvoort gaat dit jaar niet door. Het Sinterklaascomité heeft helaas de moeilijke beslissing moeten nemen... om de Sinterklaasintocht van Zandvoort dit jaar af te gelassen. Dit alles heeft uiteraard met de huidige situatie omtrent corona te maken. Na veel overleg intern en met de gemeente Zandvoort... is het comité tot de conclusie gekomen... dat er geen veilige situatie gecreëerd kan worden... voor alle kinderen, ouders, grootouders... die jaarlijks in grote getalen bij de intocht in Zandvoort aanwezig zijn. Wel wordt er gekeken naar een, een andere invulling voor 15 november... de dag waarop Sinterklaas met de boot in Zandvoort zou aankomen... Op deze manier hoopt het comité de kinderen van Zandvoort toch nog iets aan te kunnen bieden. Dit alternatief zal afhankelijk zijn van de op dat moment geldende maatregelen. Het Sinterklaascomité zal hierover nauw contact onderhouden met Sinterklaas en zijn Pieter. Hopelijk heeft hij nog een leuk bericht voor alle kinderen van Zandvoort. Hou hiervoor het, het evenement Sinterklaas Zandvoort op Facebook in de gaten. Dus wellicht komt er een andere invulling. We hebben trouwens om half drie hebben we uh, Roxy Music als band van de dag.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 I'd take my magic wand and poof, I have fun. If the guys could see me, this way I was hooding me. Before they could count from one to three, I'd have ten girls standing next to me. Girls, I love the things they know, love the things they show. Be Where they go, steamy girls, sunshine in the hair. Ik heb nog een, eh, een bericht in het Noord-Hollands Dagblad gevonden. De familie Deen geeft supermarktpersoneel een, een coronabonus. Jullie hebben het buitengewoon gedaan. De familie Deen keert vrijdag een bonus uit aan al haar personeel... dat zich de afgelopen zes maanden voor de supermarktketen heeft ingezet. Dat meldt zij in een brief die donderdag naar alle medewerkers is gestuurd. De familie heeft met enorme bewondering gekeken naar hoe het personeel zich door deze lastige tijd heeft heengeslagen. Ik vind dat geweldig. Die krijgen de bonus eerder als het zorgpersoneel. Het zorgpersoneel heeft ook een uh, probleempje. Zorgmedewerkers willen hun, versoepelde quarantainemaatregel van tafel hebben. Hoe veilig is dit nog? De versoepelde quarantainerichtlijnen voor onmisbare zorgmedewerkers moet van tafel. Vinden hun eh, belangenorganisatie Nu91 en VNVN. Schipperen met veiligheid is geen oplossing om het personeelstekort eh, eh, te, op te heffen, zegt het bestuurslid. Volgens de richtlijnen van het RIVM mogen zorgmedewerkers bij grote nood aan het werk terwijl zij een verhoogd risico vormen. Bijvoorbeeld als zij terugkeren uit een land waar code rood of code oranje geldt. Of wanneer zij nauw in contact hebben gehad of samenwonen met een positief getest persoon. Die versoepeling van de quarantaineplicht is volgens de richtlijnen alleen mogelijk indien de eh, continuïteit van de zorg in het geding komt door de personeelskrapte. Zorgmedewerkers begrijpen het niet. Zij werken juist vaak met kwetsbare mensen, zegt eh, woordvoerder Michael van Erp van Nu 91. Het idee alleen al dat je een gevaar kunt zijn voor anderen geeft extra druk. Volgens de belangenorganisaties zou de richtlijn van tafel moeten na zaterdag als de zorgverleners met voorrang getest kunnen worden. In de, in de praktijk gebruiken zorginstellingen deze uitzonderingsclausule... Zoals het, uh, als het, zoals het hun uitkomt. De Federatie van Medisch Specialisten heeft het RIVM-richtlijnen vertaald... in een richtlijn voor de ziekenhuizen... die ze regionaal op hun eigen manier vertalen. Zo meldt ziekenhuis Rijnstaten in Arnhem in een bericht aan zijn medewerkers... dat zij toch aan het werk kunnen als zij in oranje-rood gebied zijn geweest. Of als zij milde klachten hebben. Dan moeten zij tijdens het werk tien dagen een mondmasker dragen... en apart van hun collega's pauze houden. Nou, zo gaan we om met zorgmedewerkers. Kun je beter bij de Deen gaan werken. Goedemiddag, uh, luisteraars. Het waren de baby's met It's Time. Zoals de oplettende luisteraar wel kan merken... draaien we eh, vandaag vooral muziek uit de jaren 70. En natuurlijk ga ik in eh, dit kwartiertje van artiest of groep van de week... ook een groep uit de jaren 70 draaien. Vandaag is het Roxy Music. Die zijn vooral ja, in de jaren 70 bekend geworden... eigenlijk in twee fases... 1972, ehm, 1973. Eh, eigenlijk een, een hoofd, hun hitperiode. En een beetje aan het eind van 1979 tot 83. Maar goed, eerst maar een nummertje van Roxy Music. dit was eh, Roxy Music met Do The Strand. Het komt eigenlijk van, eh, het komt van hun eh, tweede album, For Your Pleasures. Die in 1973 is gereleased. Nog even wat de geschiedenis van Roxy Music. Ze zijn eigenlijk in 1970 opgericht. door twee ehm, vrienden alweer. Brian Ferry natuurlijk, zanger en toetsen. En Brian Eno, voor de elektronische muziek. Ja, ik denk dat allemaal Brian Eno of Brian Ferry wel kennen. Ja, de band bestond eigenlijk, zoals gezegd, niet eh, twee eh, periodes. Hè, van 1970 tot 75 en van 79 tot 83. De eerste twee jaar hadden ze eigenlijk niet veel succes. Uh, dat succes is pas in 72 gekomen toen ze van een, een overgingen naar een nieuwe platenmaatschappij. En eigenlijk hun eerste album uitkwam, Roxy Music. Toen is ook een, eigenlijk een eerste single uitgekomen, Virginia Plain. Maar ik vond uh, Doe de strand leuker. Hun grootste hit is eigenlijk toch wel eh, Love is the Drug uit 1975 geweest...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 Ja, de naam is eigenlijk eh, een hulde aan de namen van de oude bioscopen en danszalen. Een gedeeltelijke woordspeling op het woord rock, vandaar Roxy. Hun invloed eh, was natuurlijk in 1970 toch wel op de vroege Britse punkbeweging. En ze staan natuurlijk ook model van de New Wave muziek eigenlijk. Ja. Ik denk dat ze ons ook bekend zijn... Eh, toch op hun uh, videoclips en hun televisieopnames... zoals in Pop en zo. Hè. Daardoor zijn zij ook eh, een beetje doorgebroken. Want ze zijn natuurlijk ook een keer op de BBC Top of the Pops geweest. Waardoor het eigenlijk ook een hele manier van aankleden en uitdossingen... toch wel richting heeft gegeven aan de toenmalige muziek, ja. Maar ja, eind 1982 eh, was het eigenlijk alweer voorbij. Toen hebben ze hun laatste, een achtste uh, album uitgegeven. Dat was Avalon. En daarvan nu het gelijknamige nummer Avalon. heb nog een grappenhuisje. Eh, de man zal weten dat hij getrouwd is. Eh, minister eh, Fred Grappenhaus krijgt alsnog een boete... voor de overtreding van de coronamaatregelen op zijn bruiloft. Het Openbaar Ministerie heeft de bewindsman... daar donderdag van op de hoogte gebracht. Laat een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. De minister heeft het OM laten weten dit besluit te respecteren... zegt de woordvoerder over de boete van 390 euro... En hij zal de boete zo snel mogelijk betalen. Wat ik me nou afvraag is, krijgt hij nou wel een strafblad ook erbij? Dan houdt in dat hij geen minister van Justitie meer kan zijn met een strafblad. Dus dat vraag ik me dan af. Het zal wel jammer zijn, want hij is de enige minister van Justitie... die geen bonnetjes kwijtgeraakt. Ik heb verder nog wat nieuws uit de ruitersport. Aanstaande maandag bieden wij bij de Oranje Kom met twee eh, ruiters een eh, handtekeningenpetitie aan om uh, ja, ons kracht bij te laten zetten voor een eh, extra ruiterpad erbij. Een ander nieuwtje, ook op het ruitergebied, is... ben jij wel eens over de Vogelsangse weg gefietst? Ja, wel, ja. Daar heb ik wel eens gefietst, ja, klopt. Ja, Dat is een drama om te fietsen. Zeker om te fietsen, ja. ja. Nou, ik fiets daar regelmatig. Ik ben regelmatig ook van mijn, van mijn sokken gefietst. Want het fietspad is heel eh, smal. Paarden moeten daar ook over het fietspad. Oh, dat wist ik niet. Nee. Ja, en nou ja, een fietser en een paard en op zo'n 50 centimeter is natuurlijk best wel een dingetje. Dus we hebben daar heel veel klachten ook over gekregen. Dus we zijn een beetje in... Ehm, in actie daarvoor gekomen. En een beetje nagegaan wat, wat er kan. Want er waren plannen om het fietspad te verbreden. Maar dat is plotseling van de radar verdwenen. Ik heb een, een, een brief van, eh, van iemand gekregen daarover. Eh, dat gaat als volgt. Beste actievoerders voor een veilige weg naar de AWD. Het project dat eh, in de boeken van de provincie Noord-Holland stond vermeld... Het verbreden en het asfalteren van het fietspad langs de Boekenrodeweg en de Vogelenzangseweg is afgeblazen. Het project Veilig Fietsen bestaat nog wel en valt onder de sector recreatie. Bij navaag blijkt het afgeblazen twee redenen te hebben. De aankoop van de extra grond ter verbreding liep vast op de rijke grondeigenaren. Ze zitten helemaal niet op het geld te wachten om een stuk van hun grond af te staan... De andere kant op verbreden zou het rooien van bomen inhouden... maar daar is maatschappelijk ongewenst. Het project is stilletjes uit de boeken gehaald. We vragen ons af of de, sta eh, of de statenleden, de fietsbonden en de wielenverenigingen dit weten. Het gebiedsbeheer gaf aan dat, eh, dat er nog één resterende mogelijkheid is... die eerst, eh, de eerste vanwege het standpunt van gedeputeerde staten eh, niet eh, is geprobeerd. Nu deze gedeputeerde weg is, kunnen we onder deze, deze onder de aandacht brengen... en wellicht onder de noemer van veilig fietsen. Deze optie is het eh, afwaarderen van de provinciale autoweg... van 60 naar 30 km per uur. En de fietsers daarop toe te laten, te verplichten... en het huidige fietspad dan als wandel- en ruiterpad worden. Het is wel een paardenmiddel maar het levert zowel meer veiligheid op voor de kwetsbare weggebruikers. Nou ja, en dan, eh, dat houdt dus in dat, dat we gaan proberen om de, zand, uh, de 30 eh, kilometer weg te gaan krijgen. het is wel een hele lange weg natuurlijk. Dus ja, dus, ja, dat is morgen nog niet geregeld. Nee. Ik kan me ook voorstellen dat ja, je kan niet, naar links uitbreiden. Dan ga je de weg op en de rechts is dus te duur. Van nou die die, die, die, die, die, die, mensen die daar wonen, dat zijn enorme landhuizen... die willen hun eh, land niet verkopen, dus je kan hem niet verbreden. Nee, maar kunnen het toch onteigenen of zo, als het niet... Uh, ik weet niet of dat kan. kan. Schijnbaar kan dat dus bij hun niet. Nee, ja. nee, En de andere kant, ja, je kan natuurlijk... Uh, dan ga je de weilanden, ja, de weilanden in. In de weilanden en het water. Daar zit ook een gedeelte water. Of ook een fietspad door de duinen maken. Ja, maar dat is fout eh, gelopen, want die was er. Van, oh, Er zou een fietspad komen van de eh, natuurbrug naar de eh, oranje kom. Ja. Dus naar de oase. Die gaat niet door. Dat is door Stichting Duinbehoud op de laatste 50 meter tegengehouden. Oh. Ging een stukje door Grijsduin. Ja, ja jammer. Ja. You've done it all. level to the floor. You spoke the game, no matter what you say.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 En eh, we gaan houden zeker contact over de r in de maand. Dan kunnen we weer, eh, weer wat weetjes en handige tipjes hebben om er weer gezond doorheen te komen. Eh, Pim alias Paul gaat eh, <laughs> ook bedankt voor je inbreng.